voorspoedige start. met het NOS Journaal. Begin 2013 zullen de vijf grootste pensioenfondsen de pensioenen waarschijnlijk met 5 tot 10 procent verlagen. Dat blijkt uit onderzoek van het Financiële Dagblad. Het betekent dat anderhalf miljoen mensen erop achteruit gaan onder wie gepensioneerde ambtenaren, leraren, verpleegkundigen en bouwvakkers. De pensioenfondsen moeten ingrijpen omdat het niet is gelukt voor het einde van dit jaar aan de eisen van de Nederlandse bank te voldoen. Om toch voldoende geld in kas te hebben voor de toekomstige verplichtingen gaan de pensioenen in 2013 omlaag. De pensioenfondsen kunnen ook kiezen voor hogere pensioenpremies en lagere toekomstige uitkeringen voor alleen mensen die nu nog werken. Maar het ziet er naar uit dat ze in elk geval de pensioenen van de huidige gepensioneerden zullen verlagen. President Obama gaat het congres deze week vragen het schuldenplafond met 1200 miljard dollar, ofwel 8% te verhogen. De federale overheid heeft de nieuwe uitgavenlimiet van ruim 15.000 miljard dollar alweer bereikt. En die limiet kwam op 2 augustus tot stand na veel politiek gesteggel tussen Obama en de Republikeinen. Inmiddels zijn de partijen nog geen stap dichter bij een oplossing van het Amerikaanse schuldenprobleem gekomen. In Beit Shemesh in Israël hebben zo'n 10.000 mensen meegedaan aan een betoging tegen religieus extremisme en geweld tegen vrouwen. De betoging was bij de school van het achtjarige meisje dat vorige week op tv heeft gezegd dat ze elke dag wordt bedreigd en uitgescholden door ultra-orthodoxe joden. Die vinden dat haar kleding niet kuis genoeg is. Er was een enorme politiemacht op de been om te voorkomen dat er gevechten zouden uitbreken. De politie greep in toen betogers een man omsingelden die hen uitschold. De demonstranten werden toegesproken door prominente politici. Die zeiden dat ze niet zullen toestaan dat een fanatieke minderheid in Israël de dienst gaat uitmaken. Het weer, morgen is droog en wat zon, later bewolking en af en toe wat regen. Zuidwestenwind trekt flink aan het wordt maximaal 7 graden. Dit was het NOS. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files, maar er wordt wel op snelheid gecontroleerd op de A12 Utrecht-Arnhem tussen knooppunten Lunetten en Veenendaal. En op de A79 Maastricht-Heerlen tussen de knooppunten Kruisdonk en Kunenberg. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Kerst. ZFM. Dit is kerst met ZFM. Met nu. nu. De herhaling van ZFM Jazz. I'm a family man. I wasn't born to roam. But it seems like every Christmas finds me farther from my home. I love singing my songs. But it gets me down to hang my stocking in some hotel when the the body ZFM Kerstjazz met Peter Den Boer en Vet Kroonsberg. Wat een vrolijke opener. Ja, dat was eh, Louisiana Christmas Day, gespeeld door een band die de New Orleans muziek, waar eh, eh, het allemaal begon, eh, een warm hart toedraagt. Dat is de Maryland Jazz Band of Cologne. Een Keulse band waar ook een paar Nederlandse jongens in spelen. En die hebben ook een nummer opgenomen. Een nummer van Ray Charles. Een heel mooi stuk. dat gaat natuurlijk over deze week. En de titel is This Time of the Year. somewhere there are steeper joy on a sleigh This time of the year When Christmas is near when Christmas is near. Thank you. onmiskenbaar Glenn Miller. De Glenn Miller Orchestra van de cd In The Christmas Mood met het nummer Frosty the Snowman. Glenn Miller had natuurlijk een eh, big band die we allemaal kennen, die eh, op, met een aantal nummers ook een beetje uitgekoud is. Daarom is het zo leuk om nu eens wat anders te horen. En is wel inspiratiebron geweest voor heel veel andere muzikanten om ook een big band te starten. En een moderne big band is de sprankelende eh, groep van Brian Setzer. Die heeft ook een 19-mans bezetting en die heeft ook een cd opgenomen. En die gaat spetteren. En dat is natuurlijk van heel andere orde. Die gaat, eh, gaan we nu horen eh, in een nummer Sleigh Ride. just hear those sleigh bells jingling, ring ting a tingling too. Come on, it's lovely weather, say ride together Zo, allemaal wakker met Brian Setzer, Sleigh Ride With You. Het is natuurlijk niet allemaal eh, vrolijkheid met kerst, want... Eh, eh, als we allemaal denken aan de prachtige plaat van Andere Hazes, Eenzame Kerst. Er zijn natuurlijk ook kerstsongs of songs rondom de kerst die alleen maar droefenis uitstralen over van alles en nog wat. En een van de vertolkers daarvan, die kan het ook beter, is B.B. King met zijn beetje cynisch bedoelde Merry Christmas Baby. season is complete without a Christmas tree. Personally, I prefer an old-fashioned tree. Now here's Don Rodney to tell you about the kind that I mean. could see how we kept our Christmas merry and bright. I love the evening we trimmed the tree and then we'd all sing carols and pledge goodwill toward men. Every year it's just tree that brings all the joy of Christmas. Thompson met haar Zwitserse band. Geweldige zangeres die we eh, die te weinig hoort. Maar goed, we hebben het bij deze goed gemaakt. Een andere zangeres is de Nederlandse Colette Wickenhaar. Die eh, overal in de buurt ook optreedt. Zeer eh, professioneel. Heeft ook eh, niet zo lang geleden opgetreden bij Oomsteen. En dat is met eh, veel verven. En dat is hartstikke leuk. Zij wordt begeleid door allemaal Nederlandse jongens natuurlijk, waaronder ook weer onze Fritskate, Kloes van Mechelen. En zij gaat eh, nu horen, eh, laten horen, Aqua de Dubai, Dubai, Badu, Badu, Badu, doe Badu, flower I need your kiss or I might die My very life is in your power Will it wither and fade or blossom to the sky À quoi j'y peux À quoi j'y peux À quoi j'y peux Thank you. O Sandoval. O kom al jij faithful. Op mijn eh, strooptochten langs de jazzpodia ben ik op enig moment eh, próximo tema fue compuesto especialmente para la Federación de Mujeres Progresistas. Se estrenó en el Casino de Aranjuez en febrero de 2009, con ocasión de un concierto para recaudar fondos para esta asociación. Para esta ocasión hemos querido darle un ambiente íntimo, con menos instrumentos y nuestro toque especial de jazz. Nunca más. 冷的北方。 fijne dag.